het wel met het NOS-journaal. In de Limburgse plaats Arsen zijn de lichamen gevonden van twee vermiste jonge mannen, Karim Fourkour en Fouad Bendalla. Ze zijn opgegraven in een bos, zo maakte justitie bekend. De twee verdwenen in mei 2006, ze waren toen 21 en 23 jaar oud. De politie vond hun in plastic gewikkelde lichamen gisteravond. Volgens de regionale omroep L1 werden de lichamen gevonden vlakbij het voormalige huis van hoofdverdachte Lau G. Hij en medeverdachte Geert G. werden eind vorige maand opgepakt. Ze zouden Fourkour en Bendalla Mandala hebben doodgeschoten toen die hadden ingebroken bij een hennenplantage van G. G zou de nieuwe president worden van de Limburgse afdeling van motorclub No Surrender. Nederland gaat weer geld geven aan Rwanda. Minister Ploemen stelt voor de komende drie jaar 32 miljoen euro beschikbaar. Veel landen, waaronder Nederland, hadden de financiële steun stopgezet... nadat duidelijk was geworden dat de regering van Rwanda betrokken was... bij het conflict in de Democratische Republiek Congo. Inmiddels zou de Rwandese steun aan de rebellen... mede door druk vanuit de internationale gemeenschap sterk zijn afgenomen. En daarom heeft Nederland de begrotingsteun hervat. De gisteren overleden Duitse kunsthandelaar Goerlit laat volgens Duitse media zijn complete kunstverzameling na aan het kunstmuseum Bern in Zwitserland. Een notaris in de deelstaat Baden-Württemberg heeft het testament van Goerlit in bezit dat de kunstverzamelaar enkele maanden geleden heeft vastgelegd toen hij in het ziekenhuis lag. Het is niet duidelijk of de media zich op de notaris baseren. De woordvoerder van Goerlit wil het bericht ontkennen nog bevestigen. Het weer aan de kust mogelijk zon, in het binnenland buien, het is een graad of 15. Morgen blijft de temperatuur hetzelfde, met vooral s ochtends en s avonds regen en tussendoor af en toe zon. Vrijdag forse buien met aan de kust een harde westenwind, kracht 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat file door een ongeluk tussen Bunnik en De Meren 8 kilometer. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Omrijden kan het beste via Gorkum over de A27 en de A15. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de Alfred Berkel en Rode 6. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3. En de A27 van Utrecht naar Breda bij Lexmond 4 kilometer.